NOS nieuws van 11 uur. Nou, in de voorstad van Parijs zijn voor de vijfde nacht op rij ongeregeldheden geweest... na de dood van een arrestant. De 24-jarige man overleed volgens zijn familie door politiegeweld... maar het Franse OM zegt dat uit de lijkschouwing blijkt dat hij een ernstige infectie had. In Beaumont-sur-Oise en buurgemeenten waren overdag demonstraties. S'nachts werden vernielingen aangericht en werden auto's en gebouwen in brand gestoken. Gisternacht werd de politie bestookt met zelfgemaakte granaten en hagelschoten. Vier agenten raakten gewond. Tien mensen werden opgepakt. In Turkije is de rechterhand van de islamitische geestelijke Fethullah Gulen opgepakt. De man zou twee dagen voor de mislukte staatsgreep van vorige week in Turkije zijn aangekomen. Gulen zelf woont sinds 1999 in de VS. Hij wordt door president Erdogan gezien als het brein achter de koepoging. poging Turkije heeft de VS gevraagd om zijn uitlevering, maar Gulen zegt dat hij niets te maken heeft met de mislukte staatsgreep en heeft de VS gevraagd het verzoek af te wijzen. Eerder werd bekend dat een neef van Gulen is gearresteerd in de stad Erzurum. Afghanistan heeft een dag van nationale afgekondigd na de zware dubbele aanslag van gisteren. In de hoofdstad Kabul bliezen twee zaars zich op bij demonstratie. 80 mensen om het leven. Er zijn meer dan 200 gewonden. De terreurgroep IS heeft de verantwoordelijkheid voor slagen opgeëist. Het is voort dat dat gebeurt na een aanslag in de avondse hoofdstad. In Miami heeft Hillary Clinton officieel haar running mate gepresenteerd. Tim Kaine hield er zijn eerste speech als de beoogd vicepresident voor de Democraten. Een bouwer van bruggen in plaats van muren, noemde Clinton hem. Ze introduceerde haar running mate als een progressieveling die graag dingen voor elkaar krijgt. Als een van zijn successen noemde ze zijn verzet tegen de wapenlobby in de Verenigde Staten. Het weer vanochtend lossen nevel en wolkenvelden op. Daarna overal geregeld zon en vrijwel droog met weinig wind. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het binnenland. Vanaf morgen 22 tot 26 graden en ook geregeld zon.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 Tweede deel, het programma heeft vandaag als ondertoon... titels van stukken die gaan over eh, dingen die met de vakantie te maken hebben. We hebben al gehad eh, de zon. We hebben al gehad eh, de, de avond, de nacht de Moonlight. En nu gaan we naar plekken. En dit stuk heette Drop Me Off in Harlem. Het lijkt me nou zo leuk om straks eh, hier op de tolweg op de bus te stappen. En eh, die bus die stopt dan bij die halte. En dan zeg je tegen de chauffeur... Hey man, drop me off in Harlem. Plekken dus. Harlem. En eh, we gaan nu naar Brindisi. Dat wordt stuk wordt gespeeld door Mike Del Ferro. dat Del Ferro overstemd door het publiek. Maar ja, dat heb je bij zo'n live-opname. Het is nu tijd voor ehm, A Little Spanish Town. Anita O'Day met de Stan Kenton Big Band. Trouble went down upon a night like this. Then he whispered, be true to me. And she sighed, see, see. Many moons have passed away, but still he's in her heart. true to me. Anita in een Little Spanish Town. Een mooie bestemming voor mensen die naar Amerika gaan... is om een keer de Route 66 te nemen. En dat deden de Millers ook. If you ever plan to motor west And travel my way, take the highway, that's the best... Get your kicks on Route 66. And I tell you it winds from Chicago to LA. More than 2,000 miles all the way. Yeah, get your kicks on Route 66. And now you go through St. Louis and Joplin, Missouri, and Oklahoma City is mighty pretty. You'll see Amarillo and Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona. Don't forget Winona, Kingsman, Boston, San Bernardino. Won't you get hip to this timely tip when you make that, take that California trip to get your kicks on Route 66. St. Louis and Joplin, Missouri. Oklahoma City is mighty pretty, you see. Amarillo and Gallup, New Mexico. Flagstaff, Arizona, don't forget Things from Boston, San Bernardino, want you to get hip to this timely tip when you California trip is get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Once more Get your kicks on Route 66. One, two, three, and... Nou, eh, de radio kan eh, nu weer wat... Eh, gewoon weer op het normale volume. Dit was Woody Herman. met het song Northwest Passage. Woody Herman is een hele interessante bandleider geweest. Hij heeft altijd big bands gehad. En in 46 gingen heel veel big bands ter ziele... omdat dat tijdperk over was. De muziek was niet meer leuk en eh, het was allemaal te duur. Het nummer wat we zojuist hoorden is wel een, eh, een hit geweest. Een enorme hit in Amerika in 1945. Uh, eh, Herman is nadat hij met zijn big band stopte... onmiddellijk weer begonnen met andere bands. Want echte muzikanten houden nooit op. En in een van die bands ehm, had hij vier saxofonisten... die later bekend zouden worden onder de titel The Four Brothers. Dat waren Zoet Sims, Herbie Stewart, Serge Chaloff en Stan Getz. Later is er nog een compositie gemaakt, Four Brothers, die ook heel beroemd is geworden. En het is, eh, hoe is het afgelopen met eh, onze Woody Herman? Het is slecht afgelopen, want hij was een goede muzikant... maar een slechte regulateur, organisator en administrateur... En eh, als gevolg van enorme belastingsschulden was hij genoodzaakt om eh, nog in de jaren tachtig te spelen om zijn schulden af te lossen. En een interessant verhaal is het feit dat de Belastingdienst hem helemaal kwam uitkleden. Maar eh, uiteindelijk wist hij toch voor elkaar te krijgen dat hij... waar hij zijn huis ook moest, aan de Belastingdienst moest afgeven... en die ging dat verkopen mocht hij er toch in blijven wonen tot aan zijn dood. En dat was in 87. Woody Herman. Over belasting gesproken. We hebben eh, recentelijk de Panama Papers eh, affaire gehad. En wij zijn natuurlijk benieuwd of de Kenny Ball Band... toen, hij, toen ze het, eh, zoveel geld verdiend heeft... dat ze ook in Panama gestald hebben. We gaan luisteren naar de Panama Rack door het orkest van trompetist Kenny Ball. once had a girl, or should I say, she once had me. to laugh. I, I told her I didn't, and I crawled off to sleep it off in the bed. had flown. So I lit a fire. Legion Wood. Good Elling was eh, recent, recentelijk, onlangs, vooruit. Onlangs was hij op het Noordzee Jazz Festival. En dat muzikanten van naam hard moeten werken... dat eh, blijkt wel uit het tourschema. Als je, wat ik nu voor me heb, als je dan kijkt naar eh, wat hij allemaal voor sprongen maakt... de afgelopen week, 20 juli, was hij in Noorwegen. Daar heeft hij ongetwijfeld zongen, eh, dit, stuk gezongen, Norwegian Wood. Ehm, twee dagen later in Spanje. Vandaag in Portugal. Eh, de jongens die vliegen van hot naar her. Maar daar zijn ze dan ook beroemd voor. U luistert naar ZFM Jazz. Vandaag in het teken van vakantie... En we zijn nu in het blokje vakantiebestemmingen. Drop Me Off in Harlem hadden we. Brindisi in a Little Spanish Town. Route 66, de Northwest Passage. Panama, Norwegian Wood. En nu gaan we naar New York. Autumn in New York. Nederlandse pianist Arnold Klos. Begeleid door twee grote jongens. Henk Haverhoek op de bas. En old, good old John Engels op de drums. Autumn in New York. Dizzy Gillespie. En nu gaan we naar Ipanema, The Girl from Ipanema, gespeeld door het trio Oscar Peterson. dat laatste stukje mocht ik kennelijk niet meer bij. Dat was Count Basie, April in Paris. Na de Night in Tunisia. De eh, April in Paris. De Autumn in New York. Heb je ook mensen die zeggen... Eh, let's go where the grass is greener. En dat is een stuk wordt gespeeld door Louis van Dijk. van Dijk, Let's Go Where the Grass is Greener. Over exact vijf maanden, luisteraars, zitten we alweer op de kerstavond bij elkaar om terug te denken aan het afgelopen jaar. En wellicht gaan we dan spreken over The Things We Did Last Summer, gespeeld door het orkest van John Garber.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 The things we Het zit er, het zit er weer op. ZFM Jazz. Deze aflevering van 24 juli 2016. Leuk dat u er was. Graag tot de volgende keer. En we sluiten af met het Rosenberg Trio live in Rotterdam met de titel Spain.